ter aarde laten rusten van er waarde. En daar reed mijn land. mijn heerlijk vaderland. Daar zal ik rusteloos komen. Eden al, hemen kalifa.